7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerika trekt ook zijn laatste troepen terug uit het noorden van Syrië. Zo wil president Trump voorkomen dat ze verwikkeld raken in gevechten... tussen het Turkse leger en Koerdische milities. De Turken rukken volgens de Amerikanen sneller en verder op dan verwacht. De inval begon woensdag nadat president Trump Amerikaanse troepen... uit het grensgebied had teruggetrokken. Turkije is nu bezig het gebied te veroveren op Koerdische strijders... Die zeggen dat door de strijd bijna 800 IS-vrouwen en kinderen zijn ontsnapt... uit een kamp bij de plaats Ain Issa. Rusland heeft eerder dit jaar met opzet ziekenhuizen in Syrië gebombardeerd, schrijft de New York Times. De krant onderzocht vier bombardementen in mei dit jaar op ziekenhuizen in rebellengebied. De conclusie is dat de Russische luchtmacht die heeft uitgevoerd. Dat blijkt onder meer uit beelden, logboeken en radioverkeer. De organisatie Artsen voor Mensenrechten zegt dat er sinds 2011 bijna 600 aanvallen zijn geweest op ziekenhuizen en klinieken in Syrië. Daarbij kwamen meer dan 900 hulpverleners en artsen om het leven. De organisatie spreekt van oorlogsmisdaden. Het dodental door de orkaan in Japan is opgelopen tot ongeveer 30. Onder hen zijn vijf opvarenden van een vrachtschip dat zonk in de wateren voor Tokio. Veel rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Mensen werden door het water meegesleurd of kwamen om toen hun huis werd getroffen door modderlawines. Bokster Nushka Fontijn is haar gouden medaille op het WK in Rusland misgelopen... doordat een deel van haar partij opnieuw is beoordeeld. De jury had Fontijn als winnaar aangewezen... maar haar tegenstander Lauren Price uit Wales tekende protest aan. Nadat een andere jury de tweede ronde opnieuw had bekeken... kreeg Price het goud omgehangen. De zwaar teleurgestelde Fontijn was op dat moment weggelopen. Mogelijk wordt ze daarvoor nog gestraft. Het weer. Vanuit het westen trekken regen- en onweersbuien over het land. Morgen enige tijd motregen. Later op de dag ook af en toe zon met nog een enkele bui.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 Is dit Dance Radio. Dankjewel uh, Zander van Leeuwen voor de afgelopen twee uurtjes tussen vijf en zeven hier in deze eh, ja, gezellige ruimte. Muzikale ruimte laten we het daar ook vooral op houden. Tot 9 uur luister je naar de enige echte Zar. Bringing you the rare and royal classics. Nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. Voor reacties en eh, vooral eh, verzoekjes eh, drop je maar alles op het forum hier www.danceradio.nl. Ook alle nieuwe luisteraars via bijvoorbeeld CFM kunnen even gezellig mee dansen in het programma. Laat je suggesties en vooral je leuke reacties achter hier op het forum bij ons. Nogmaals www.danceradio.nl nu tijd voor Xavier. Love is on the one. Waar staat de zondagavond voor voor Classics? We brengen je weer terug in de tijd. Dat je denkt, eh, ja... Dat je nog eh, dat haarspelden in moet brengen voordat je uitging. De dansschoenen moest aandoen. Die tijd, ja. Oh, my heart is burning. Command Ramiro. ook uh, Hansie. Hey, goedenavond, jongen. kijk naar voetbal, ja. Ik kan beter hier blijven, ja. 1-2 volgens mij, Hans. Kijk niet hoor, nee. Ik kan het niet aanzien. Voornaamst is gebeurd al, want ik ben Italiaan. Nee. Ver uh, voor uh, van vroeger. Dus wij zijn geplaatst, eh, beste Nederlanders. Nu jullie nog. Als eerste, ja, leuk hoor. Door de Jojo en Tonight. Hartelijk welkom bij uh, eh, en From Red Light Amsterdam, Dance Radio. They play the best music in the world, non-stop. Dance, Dance Radio. En ook uiteraard 106.9. ZFM, Alle mensen daar ook eh, hartelijk welkom. Vorige week waren al verbaasde gezichten ineens van... hé, hey, wat hoor ik nou? Wat leuk. Is dat echt uit Amsterdam? Ja. Kom maar even kijken hoor. Ik zal proberen zo eh, beschaafd Nederlands te praten. Zodat niet als eh, oorsprong uh, eh, bekend maken, nee. Eerst maar even David, David Barron. And I feel for you. Tell you something. Voor al die luisteraars van ZFM. you don't know. feel you're here with me. luisteraars 406.9. CFM draait deze Dave Barron en Silvera. En I feel for you. Beetje up tempo hier, want eh, ja, we moeten niet in slaap vallen. Dat doen we al uh, bij hoor ik. Het is niet het eh, beste, nou ja, kan ons schelen. Winst is winst, beste voetballiefhebbers. Amsterdam's original danceradio.nl. Met je gas erop. Niet te veel, want als het eh, net als eh, Verstappen gaat, gaat het niet goed. Hè? Je lag er ook weer sneller uit, die beste man. Je zal allemaal je bed te komen zijn, ja. Nu Mason on. Reageren mag, kan altijd. www.danceradio.nl. same old things when I get close to you. You always say not tonight. But when you turn away, why don't you treat me right? stuff leaders should be made up. Dance Radio. Deze is voor jou, eh, John, met een beetje bas erin. Oude ah, tijd, ja. Voor Johnny uit Noordwijk, hij zegt, Sar, kies jij er maar één. I'm on fire. Life has just begun. My only desire is to have myself some fun. lonely. I'm tired, tired of being alone. So I'm headed for the city lights, dancing where the blues are not. I am going to a place I know where the lonely people go. It's one of the nights, one of the nights you feel like getting down. Yeah, yeah, yeah. It's just one of the nights. should be Onze Johnny uit Noordwijk. is een zar met een lekker basje nou. Als door scrollen heen door een muziekkeuzeplaag gebeuren hier al bleef ik al heel snel hangen hier. Ik dacht, deze is lekker Billy Ocean Nights. En ook op het forum uh, aanwezig Breuking met een heerlijke reggae classic voor straks kwart van negen. En ook Menno op de achtergrond aan het eh, meeluisteren. Heel stil. Naar Dance Radio via het Zandvoort kanaal. Dankjewel, mijn jongen, daarvoor. Ja, het is allemaal leuk en aardig, maar... Uh, eh, allemaal radio gebeuren. Ik wil wel eens eh, de heupjes losgooien. De kans is eh, geweest al. Nou, althans, hij is er nog steeds tot vanavond 11 uur volgens mij. Dus mocht je nog zin hebben in uh, strikje veters en ik zou gaan dus ik jou het leukste zondagmiddagfeest is weer terug. Zondag 13 oktober, de Schakel 49 reunie. Boogie, disco, funk, electro en hiphop uit de Ladies. DJ's Erik B, Joost en Melanie. De voorverkoop is maar 10 euro. Is verkrijgbaar bij facebook.com slash schakel 49. En hardcopy bij Hair Studio George, Haarlemmerstraat 22, Amsterdam. Vanaf 5 uur bent u van harte welkom bij Sao Paulo, Amsterdam 23 in Amsterdam. Powered by Death Radio. Dus mocht je niks te doen hebben vanavond, ik zou zeggen vol gas erheen. Het is erg gezellig daar, heb ik me laten vertellen door de collega-dj's die aanwezig zijn daar. Dus Maar ik zou gewoon hier kunnen blijven. Ja, het is eh, <laughs> ook een keuze. Het is wel lekker warm, ja. Hypnotized. She knocks me out. She got me crazy. She's got me hypnotized. Ow. Hey. Hey, sexy lady. plaatje doen eh, speciaal voor eh, Mark Jonker. De fase. Dubbel S. Kon je denken, dat is ver. Nou, dat klopt. Zeven dagen onderweg altijd als hij eh, ons gaat bezoeken hier. Water in brood mee. Maar hij luistert wel elke week keurig naar danceradio.nl. En ook voor de mensen in Zandvoort, 106.9 welkom wat funky zondagavond ga draaien. Speciaal voor Mark Jonker, maar ook voor Zijm. Een plaatje van Houdini. En wij zijn eh, graffiti-aanhangers eh, en uitvoerders, zeg maar. Ook daar staat de naam Zar voor. En dan hebben we altijd de vraag, waar staat de magische wand? Nou, ik kan dat je niet vertellen. Misschien Houdini wel. Mochten we de magische wand ooit een keer vinden, dan eh, ja... Dan gaan we hem uh, ja. Zo werkt het. Oh my god, a attack. Somebody get doctor quick, man. She's having an attack. She said, rap attack, man, not heart attack. Oh, you mean she's all right then, right? Of course, man. You never heard of a Mr. Magic Bath Attack? Where's this guy from? Well, oh, I heard of a heart attack or a big Mac attack, but what's a rap attack? Come here, man. I see I'm having to explain it to you like this. See, a rap attack means... DJs jamming in the street. MCs rapping to the beat. The people downstairs saying they can't sleep, cause the people upstairs overigens eh, zijn eerste 12 eh, inches die hij ooit eh, heeft aangeschaft. Ja, wij gingen naar Atelos, Rhythm Import. Boeddhisk, weet je, dat soort platenzaken. Maar had je dat in Tilburg ook, beste man? Of ging je gewoon, ja, kon het niet online bestellen destijds, nee. De Magic Wand, nou, willen het heel graag weten, de magische wand, want... In Berlijn is hij niet meer, dus ja, in Amsterdam zijn ze ook helemaal volgeklippen, dus... Waar staat hij? Jordan Houdini. Speciaal voor Markie Jonker uit Fase. Nee, zonder dolle, het is echt uh, een bloedend weg. Dat kan ik je wel vertellen. Every kingdom had its king. We have Tsar. With his Royal Classic Cruise. Leuk dat zo'n man dan hier luistert naar Dance Radio. trouble sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Broken <laughs> glass everywhere. People pissing on the fence.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 a zircon prince to seem to lost the senses. Down at the beach show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got social push me, cause I'm close to the edge.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 Wear a shirt and tie and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train. Took her to the doctor, sewed her arm on again. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run.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 God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you do. You'll grow the ghetto, living second rate. And your eyes will sing a song of hate. The places you play and where you stay looks like one fate. niggas, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers, Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, huh. I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turn stick up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took, and you're a make tag, spend the next Two years as an undercover fag, being used and abused and served like hell. To one day you dead in a cell. It was plain to see that your life was lost.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 <laughs> it's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. <laughs> classic. Her favorite song came on the radio. If you really wanted to dance, classic. It's the classics. Classic Sunday. When, when you want the job done right, you go to the best. You go to Dance Radio. we We got the groove. Took a little while. Wag, Ja, de Wrecking Crew en Found the Groove. Nou, als je ingeschakeld bent hier via de diverse kanalen www.dansradio.nl en ook via ZFM 106.9, 103.8 kabel daar. Hartelijk welkom, dan heb je de groove gevonden. Live vanuit Amsterdam. Beetje disco soul funk. En straks om kwart voor negen uiteraard ook een klein stukje reggae over een kleine drie kwartier. We al eh, de keuze laten vallen. Waar breuk voor gezorgd, breuk op het forum. Zo ook Hans zit op het forum. Frans gaat straks, straks even een plaatje zoeken. Mocht je wat willen horen, ook eh, vanuit eh, Zandvoort in omstreken. wwwdansradio.n. Even de code invoeren en je berichtje typen uiteraard. Dan komt het hier binnen en dan gaan we hem behandelen. Zo zijn wij tijd voor tot eh, vanavond 12 uur. Want ook Remy Jam straks om 9 uur eh, tot 12 zijn Downtown Denjo. Nu even deze ABC in ABC'tje in The Look of Love. tweede uur straks. Onder andere dus een verzoekje voor eh, Hans.